Hij raakte bedolven onder zand toen een bouwput instortte. Volgens de politie is er vermoedelijk een damwand verschoven. Op de plek van het ongeluk wordt een weg onder het spoor gegraven... in verband met de aanleg van een nieuwe rondweg om Den Bosch. Het treinverkeer ten zuiden van Den Bosch is stilgelegd. In het Oosterpark in Amsterdam is herdacht dat precies vijf jaar geleden Theo van Gogh werd vermoord. Er werden bloemen gelegd bij het beeld De Schreeuw. Om kwart voor negen werd hij in de Linnaeusstraat doodgeschoten en gestoken door Mohammed B. Volgens B had Van Gogh de islam beledigd, onder meer door de met Hirsi Ali gemaakte film Submission. Vanmiddag is er een minuut stilte bij de schreeuw. En daar worden dan ook toespraken gehouden door Rita Verdonk en stadsdeelvoorzitter Marcouche. Het wettelijke recht op jeugdzorg komt in de praktijk niet uit de verf. Ook is het ene loket voor alle jeugdzorg nog altijd niet gerealiseerd. Dat blijkt uit een evaluatie in opdracht van minister Rauwvoet van de wet op de jeugdzorg uit 2005. Volgens de wet zouden de bureaus jeugdzorg het enige loket worden voor toegang tot zorg. Maar in feite is de zorg nog erg versnipperd. Vooral voor lichtverstandelijk gehandicapte kinderen en bij de geestelijke gezondheidszorg. Minister Rauwvoet komt begin volgend jaar met een plan voor verbetering. Postbedrijf TNT heeft voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal minder winst geboekt. De winst in het derde kwartaal was ruim 100 miljoen euro en dat is 10% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Het resultaat is wel beter dan verwacht. In Nederland werd 5% minder post bezorgd. TNT-topman Bakker zegt dat de markt zich stabiliseert en dat de eerste tekenen van herstel zichtbaar zijn. Het weer. Geregeld zon, maar ook stapelwolken en buien, soms met onweer. Het wordt ongeveer 12 graden.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 Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream. Dare I take the sound before you make it? You start to freeze, and so you right between the eyes. soul for getting down. Must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. thousand years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Snel over oh, naar Jovenis. Ja, waar Paul van der Hoort een overtreding moest maken in het 16 meter gebied. Het was eigenlijk een klein overtreding, maar de scheidsrechter wees direct naar de penalty stip. En de penalty werd ook genut, eh, benut. Zandvoort staat achter met 4-1. voor weer een doelpunt. Ja, de gifbeker die Zandvoort moet leeg drinken is nog steeds niet leeg. Want uh, René Commandeur helpt zijn ploeg aan de 5-1. voor komen terecht. Uh, de laatste, tijd, laatste paar minuten is de verdediging van Zandvoort een zeef. we staan achter met uh, 5-1. 5-1. Nou, worden we een beetje stil We Dan moet wel een trainingskamp tegenaan, want uh, nou, dit drie, drie, keer op, drie keer op rij verliezen. Ja, dat schiet niet op. Nou, de nachtmerrie hoop ik niet dat uh, Din eh, gehad heeft, want dat zullen we allemaal te lezen krijgen in het boek Dramports. Aankomende donderdag wordt dat gepresenteerd in Café 4 aan de Haltestraat. Om half acht begint het allemaal en het begint ook een beetje om acht uur. Dus iedereen is van harte welkom daar aan de Haltestraat aankomende donderdag. Lekker hapje en drankje en gezelligheid natuurlijk. En je kan het boek meteen kopen. Moet je er wel snel bij zijn, want we hebben maar 10 exemplaren. 10 exemplaren. En, ja, eh, en anders gewoon reserveren. en die worden nog... Eh, ja, oké. Er komen voldoende verkooppunten, horen we juist. Dus dat is helemaal goed. We zijn er klaar mee. Met The Nightmare en met Halloween. <laughs> Welkom bij derde en laatste. Ja, en eh, waar gebeurt het anders dan op zaterdag? Eh, u hebt eh, op... zo op? Zaterdag. Dat bedoel ik. Where else? U hebt mij nog even de uitslag te, te goed van de kwalificatie van de Formule 1 in Abu Dhabi. En ik vertelde u al dat het heel spannend gaat worden tussen de nummer 2 en nummer 3. Want de wereldkampioen is inmiddels bekend. Dat is Jason Button van Bron GP. Maar eh, de heren op de tweede en derde plaats... die kunnen nog aardig robbertje vechten eh, deze race. En, eh, op, want dat gaat dan tussen Sebastian Vettel met momenteel 74 punten. En Rubens Barrichello op met 72 punten. En dan zal ik u nu even de startgrid, de eerste twee, doorgeven. Op Paul Hamilton, gevolgd door Vettel. 3 Webber, nou die zal, en 4 Barrichello en op 5 Button. Dus Barrichello staat hè, wordt gescheiden door eh, Webber met Vettel. Dus als het dit de finish zou zijn, wordt Vettel 2 en Barrichello 3. Eh, dus Barrichello zal er nog even aan gaan trekken om, eh, om Vettel voorbij te gaan. En dat scheelt dan toch weer twee puntjes. Het wordt net... weer heel spannend, Albert-Jan. En zijn die twee puntjes die ze nodig hebben. Verder nog even de Porsche Supercup. Die zit al in het voorprogramma van, van de Formule 1. Hoe is het met Blake? Blake heeft het hartstikke goed gedaan. Die kan dus nog kampioen worden dit jaar, Oké. En eh, de eerste race is dus inmiddels verreden. En dan moet ik even op mijn lijstje kijken. Hij is eh, de eerste race geëindigd op de derde plaats. Dus heeft alweer punten gesprokkeld voor het kampioenschap. Morgen uiteraard nog de tweede race en beslissende race. Dus wellicht dat we dan eh, een bleke molen weer kunnen huldigen als een wereldkampioen in de Porsche Supercup. Verder nog dit weekend WTCC. Uh, eh, wat is er zo interessant aan de WTCC nog? Er zijn nog twee races te gaan. En uh, Tom Coronel... Eh, die, dus niet, die, die, die, noemen ze dan een privateer. Dat is dan mhm. geen, die hoort dan niet bij een echte renstal. Maar hij rijdt dan wel voor, voor Seat. Maar als privateer, zoals het zo mooi heet... die kan dan nog kampioen worden in de het klassement. dus volop spanning. Volg het via Eurosport, dan wel RTL 7. Eén ding is zeker, Albert-Jan, ze rijden niet op een ijsbaan. Maar dat gaan wij binnenkort wel doen hier in Zandvoort. IJsbaan? Een ijsbaan. IJspeedway? Ja, echt waar, een ijsbaan. Nou, oh, daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Dan gaan we niet op racen, maar dan gaan we gewoon lekker op schaatsen met z'n allen. Oh, oké. Gezellig. Daarover straks veel meer. Wil je daar het laatste nieuws over weten? Blijf dan gewoon luisteren naar Zandvoort op... Zaterdag. bij else? Hier is Metcom en Begging. ter een wereldplaat, hè? Deze single Begging. Ja, in diverse uitvoeringen natuurlijk. Dit was de moderne uitvoering van Metcom. Ja, dus ja. een remix van een oud nummer. ja, van, eh, van, een, oud, eh, van een oud nummer. Maar uh, we hebben Joop Fres hebben weer onder de knop. En Joop Fres, ik had het net over een Halloween, hè, wat dit weekend is. En het feest hier in Zalvoort bij onder meer Veen. En ja, Halloween is het ook een beetje daar in Marken, hè, geloof ik, met het voetbal van vandaag. Nou, dit is voor Zandvoort wel een Halloween. Overigens, of ik het met die Halloweens eens ben, dus weer dan, want ik vind het drie keer niks. Flauwekul. Maar goed, uh, Zandvoort, dat, ja, dat gaat niet lekker. Eén op één spelers achterin en die verdediging is zo lekker als een zeef. Ze gaan alle kanten de langs. Dus ze hebben nog twee hele grote kansen gehad na de 5-1. Eh, maar die hebben gelukkig eh, dan net uh, gefaald. Want eh, anders was het voor Zandvoort nog veel zwaarder geworden. Zandvoort verdient hier ook niet te winnen. Het, het, voetbal niet goed. Het moet veel de bal, lange bal hanteren die dan niet aankomt. Waardoor Marken ontzettend gemakkelijk eigenlijk weer in balbezit kan komen. En als ze dan achterin lekker gaan paasen, ja, dan blijft die bal lekker in die ploeg. En dat geeft vertrouwen natuurlijk ook voor degene die dan in eh, het middenveld staan en aanspeelbaar zijn. Goed, ehm, een achterbal van Marken komt recht bij uh, Berg. Die kopt naar voren, maar kan er niet bij komen verder. En Marken neemt het spel over. Aan de rechterkant van het Zandvoortse veld. Blijft tikken voorin en nog een keertje tikken en weer terug. Ja, natuurlijk. Dat gaat heel gemakkelijk, want ze krijgen gewoon de ruimte ervoor. nu even een mannetje passeren, ook prima. Balletje breed leggen, helemaal goed. En dan staan er weer 3 tegen 3. 4 tegen 3 is nu zelfs. Er gaat weer eentje inschuiven. Er komt er eentje aan. Dan gaat kappen, weer kappen, weer kappen, weer kappen. Weer kappen. Ja, en dan gaat in. de al. Heel simpel stiftballetje. Gaat hier de 6-1 eh, komen voor uh, Marken. En het is, moet ik even kijken, het, een, van Martijn Slemmeren. Je hoort het de speaker zeggen. 6-1 voor van Ja, dit is een afstraffing eerste klas. En eh, als Piet kun je nou nog niet bij zichzelf te raden gaat, dan is hij geen knut voor de neus waard. Want hier moeten gewoon andere spelers komen die uit de tweede gewoon in het eerste moeten gaan komen. Die zijn er, dat weet ik zeker. En ze kunnen het ook. Of ze het willen is een tweede. Eh, goed, het spel is weer gevat. Michael Kuil aan de rechterkant van het veld. Nou eigenlijk even de beste Zandvoort. Dus gaat weer man passeren, twee man passeren. Komt op de derde en dan stokt hij. Ja, dan is hij de bal weer kwijt. En dan gaan die snelle jongens voorin. Gaan weer lekker druk geven op die Zandvoortse verdediging. Waar eh, bijvoorbeeld nu Paul van der Oort weer in de mist gaat. Die gaat gewoon, mist die bal aan alle kanten. En Marken is nog steeds in balbezit. Aan de linkerkant van het veld. Slechte paas. Komt weer terug bij de speler van Marken. Het legt de breed nu naar het middenveld toe. Gaan de andere kant op, naar de rechterkant. Daar probeert uh, um, daar het, eh, de bal te pakken. Dat hoeft niet meer. De scheidsrechter die fluit hier. Een goede scheidsrechter overigens. Voor het laatst. Zandvoort krijgt een afstraffing met 6-1. En moet zich bij zichzelf te raden gaan. Nou, laten we hopen dat het eh, zondagteam eh, van SV Zalvoort het beter gaat doen morgen hoop het. Want die spelen tegen, tegen HIS, toch? Ja, HIS, eh, ja. Oké. Hey Jap, dankjewel. Een heel fijn weekend. Ja, dankjewel. Eh, eh, en we, spreken, we spreken je volgende week weer. Is goed. Oké, dat was Jan Fres vanuit Marken. Inderdaad een afstraffing daar. Jongen, jongen, jongen, Jij wou ook zeggen. Daar moet wat gebeuren, want als je dit in de Eredivisie overkomt, dan moet er gepraat worden. Gewoon drie keer... op rij. Op rij verliezen en dan nog met zo'n stand, dit. Ze oh. verliezen de aansluiting met, met de kop, dus ze komen ergens in de midden groep terecht richting onderen.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 I ask my woman, what could I do to make her happy and keep her true? She said, darling, darling, all I want from you is a tiny little piece of your big bamboo. She want a big bamboo, get up big and long. The big bamboo, get up big and strong. The big bamboo, rise up great and tall. The big bamboo pleases what I know. So I gave my lady a piece of sugar cane. It's very, very sweet, she did explain. But she handed it back, much to my surprise. She said she liked the flavor, but not the size. She want a big bamboo, get up big and long. The big bamboo, get up big and strong. The big bamboo, rise up great and tall. The big bamboo pleases one and all. Then I gave my lady two coconuts. She said, Darling, darling, that's okay, but the only thing that really, really worries me what good are the nuts without the bamboo tree? <laughs> She want a big bamboo, get up big and long. The big bamboo, get up big and strong. The big bamboo, rise up great and tall. The big bamboo pleases one and all. I know a Chinese man named Li Kwang Lu. He married a Jamaican and called her Wang Lu too. But she divorced him, she divorced him very quick. She said she wanted bamboo and not a lousy chopstick. She want a big bamboo, get up big and long. The big bamboo, get up big and strong. The big bamboo, rise up great and tall. The big bamboo, please. Eh, one and all. <laughs> you know, when you go to a Calypso show, it's, it's a lot of fun. In fact, Calypsonians are able to extemporate. They look around and they sing, they make up the song on the things they see in the audience. And if you sit in the front row, you could be picked on. For example, you see this gentleman with his legs crossed, sitting there looking like he's a real big boss. When I tell you this, he won't sit at all. Because I hear that his bamboo is very small. she want a big bamboo, get up big and long. The big bamboo, get up big and strong. The big bamboo, rise up great and tall. The big bamboo pieces one and all. See, Bill here from New York has the glasses on his eyes looking so distinguished, looking so wise. When I tell you this, he's gonna faint and fall. If you think you have a problem, he has no bamboo at all. She want a big bamboo, get up big and long. The big bamboo, get up big and strong. The big bamboo, rise up great and tall. The big bamboo, pleases what I'm doing. You see this gentleman with the big red nose? My God, it looks like a fireman's hose. But he's really lucky what he can do. With a nose like that, he don't need no bamboo. She want a big bamboo, get up big and long. The big bamboo get up big and strong. The big bamboo rise up, great and tall. The big bamboo pleases one and all. I know you're all enjoying the resort. Let's hear it for the resort. Let's hear it for all the staff. Let's hear it for all the bartenders. Doing a great job, the bartenders. You all said your drink tastes very good. Yes, the bartenders here mix them the way they should. But let me tell you what those wicked bartenders do. When you're not looking, they mix your drink with their big bamboo. she want a big bamboo, get up big and long. The big bamboo, get up big and strong. The big bamboo, rise up great and tall. The big bamboo, pleases one and all. And ladies are fair game too. The lady here in full black clothes. <laughs> Black is for mourning, as everyone knows. Someone close to them pinched me and said, She's wearing black, cause her man's bamboo is dead. She want a big bamboo, get up big and long. The big bamboo, get up big and strong. The big bamboo, rise up great and tall. The big bamboo, pleases one and all. Nou, ik krijg eh, zojuist een eh, bericht op mijn eh, telefoon. Schaatsen staat aan. Nou, we gaan het even over schaatsen hebben. Ja, klopt. Want Bart Schuitenmaker is nou, aangeschoven hier in de studio van CFM. Goedemiddag Bart. Hele goedemiddag heren. Hele goedemiddag. Ja, het Gasthuisplein moet gaan leven en het leeft al veel meer dan daarvoor natuurlijk het de laatste jaren heeft geleefd. Ja, dat zeker. Het ziet er alweer een stukje beter uit. We gaan de goede kant op. gastvrije Gasthuisplein, ja. Dat bedoel ik. En er moet nog veel meer gebeuren. Ja, daar heb ik in het leven geroepen een stichting. De stichting Organisatie Gasthuisplein. Die heb ik, eh, dat is een stichting natuurlijk eh, zonder winstbejag. Uiteraard. Maar eh, zuiver voor het goede doel en een breed maatschappelijk karakter. Maar juist ook natuurlijk om een stukje ontwikkeling van het plein met zich mee te brengen. Die stichting heeft overigens ook de subsidie aangevraagd bij de gemeente Zandvoort. Voor het organiseren van een heuze Echte kunstschaatsijsbaan. Wow, applaus. 27 november tot en met 3, 4, 4 december is de bedoeling. Dus de tijd van Sinterklaas. Dat is overigens ook het weekend valt erin eh, dat dus de, de feestmarkt, de, kerstmarkt, de grote eh, jaarmarkt, de eh, kerstmarkt in Zandvoort loopt. Waar Sinterklaas ook aanwezig zal zijn. Het is de bedoeling als het allemaal doorgaat. Als het allemaal doorgaat, want ik kom nog even met een kleine slag om de arm. Oh jee. Dat Sinterklaas dan ook een 25-tal gratis schaatsrondjes gaat aanbieden aan de jeugd van Zandvoort. Dus dat lijkt me ook heel gezellig. Zo, super Los van het feit dat dat er eh, natuurlijk eh, een hele gezellige koek en zoopje op het plein zal staan. De CFM, eh, jullie verzorgen elke dag heerlijke schaatsmuziek. absoluut, dat gaan we regelen. <laughs> en Café Alex en het Wapen van Zandvoort zullen inderdaad als horeca gastheren optreden. Met lekkere drank, gluwijn, warme chocolademelk met, met rum, zo je wenst. soep met spek. Nou, je kunt je daar alles bij voorstellen. Allemaal gezellige dingen. Nou, ik zou je een mooi verhaal vertellen Bart. Een paar weken terug was ik naar Turkije niet echt schaatsweer daar op dat moment. 30 graden, weet je wel. Je had niet je muts op. Maar nee, dan krijg je met een, eh, met een eh, Nederlandse jongen uit eh, Den Helder krijg je een gesprek. En die begint over een schaatsijsbaan. Hij zegt, ja, ik kom uit Den Helder en elk jaar is het een spektakel bij ons. Want er wordt er een ijsbaan aangelegd. En dat is een enorm dorpsfeest. Komt echt iedereen op af, een leuke sfeer en gezellige muziek. Misschien nou. ook wat voor Samford zei hij toen. Nou, juist, dat is natuurlijk ook de bedoeling. En dat is toch even de slag om de arm. Ik heb het eh, te horen gekregen van het eh, ambtelijk apparaat dat er een positief advies aanzien van die subsidie wordt afgegeven. Alleen onze wethouder Tonen, die heeft natuurlijk de laatste C hierin. En aanstaande vrijdag, 6 november, hoor ik eh, van wethouder Tonen of hij ja zegt of nee tegen die subsidie. En dat betekent meteen een go voor die ijsbaan. Kijk. Dus dat is even de slag om de arm. En dat is precies de dag dat ik ook de opdracht moet geven aan Global Green Ice om die, om die ijsbaan te gaan plaatsen. Dus nou ja, dat is nog even de slag om de arm. En ik ga er zomaar vanuit dat het doorgaat gaat. Als die subsidie er komt, dan gaan we natuurlijk ook leuke dingen doen. Want we gaan bijvoorbeeld alle scholen uitnodigen van Zandvoort. Acht stuks wel geteld, die natuurlijk elke dag eh, een uurtje kunnen schaatsen met de kinderen. Er komen ook twee eh, minder valide schaatsstoelen. Dat betekent dat we ook eh, eventueel minder valide mensen kunnen uitnodigen die daar ook gratis gebruik van gaan maken. Nou, ik stel me ook voor dat je de horeca op een gegeven moment tegen de middenstand bijvoorbeeld een avond een ijshockeywedstrijd laat doen. Nou, je kunt van allerlei gezellige dingen verzinnen met elkaar. Het moet een dorpfeest worden wat, dat zijn weerga niet kent. En ik reken op ieders eh, medewerking om dit ook eh, gewoon tot een succes eh, te laten doen slagen. Maar het, dus wanneer hebben jullie de stichting opgericht? De stichting wordt aanstaande dinsdag bekrachtigd bij, bij Van der Valk, de notaris. Ja. En nogmaals, dan hebben we ook alle, alles volgens de regels gedaan. En, nogmaals om die subsidie netjes, netjes in de wacht te slepen. Even, even, want het is relatief snel gegaan. Aanvragen van een subsidie en het bijna akkoord voor de, voor de subsidie. Ja, je moet af en toe een benen maken. Ik heb 14 dagen geleden de boel opgestart. Uh, overigens nog twee bestuursleden. Eh, ook eh, vriend Alex van Café Alex doet mee in het bestuur. En Carmen van de Bode zit in het bestuur. Met z'n drietjes vormen we dan het stichtingsbestuur. Dus, maar het traject is dus eigenlijk heel snel gegaan. Ja, maar ja, nogmaals, of moet je even voortmaken. Nee. Dat, stilstand is achteruitgang. Dus, Alle lof, zowel voor de stichting als voor de gemeente. Dat dacht ik ook. Daadkrachtig. Bart, waar gaat die schaatsbaan neerkomen op het uh, Nou, het is niet te geloven mensen, maar we hebben een heus plateau hier op het Gasthuisplein. <laughs> Ik heb hem gezien ja. het Dat, ligt al een tijdje. En laten we die nou eens fijn gaan gebruiken. En waarom? Die man van die Global Green Eyes was hier en hij zegt, nou, dat is zo mooi horizontaal. Dat kan haast niet, eh, niet beter. Dus... Eh, eh, op het eh, podium op het Gasthuisplein met een, een, een, hek eromheen van 99 centimeter hoog. Waar eventueel ook sponsors nog hun boodschap op kwijt kunnen. Dus dat is nog even oproep die, ik net zei. Als die subsidie er is, dan hebben we nog wat centjes nodig. Dan, dan, rekenen we ook op eh, andere mensen die zeggen van oké, ik wil daar graag mee adverteren. Ik wil daar graag wat mee doen. Dus, maar dat is dat vervolgtraject. Eerst even de basis en dat horen we aanstaande vrijdag. Vrijdag D-Day. Yes. <laughs> Nou, laten we hopen dat het allemaal doorgaat. We hebben er alle vertrouwen in, eh, Bart. Want het is gewoon een eh, geweldig initiatief voor het dorp. En we doen ons best. Voor, het hele dorp. alles, voor het hele dorp, Alles en iedereen, eh, wordt in de gelegenheid gesteld om daarvan gebruik te maken. Nog even de data. 27 november tot en met 4 december. Dus net voor Sinterklaas. Kijk, hartstikke goed initiatief. Nou, maar hoop op vrijdag. Ik ga vast duimen. Ja, ik ook. Ik, eh, kom zaterdag eh, even het verslag uitbrengen als het mag. Heel graag, Bij tuurlijk. je bent van harte welkom. Bij deze Bartje, dankjewel. Graag gedaan. about your body. Yeah. bottle Zandvoort met de Slippery People. op de ijsbaan hier in eh, Salford, Ja, een geweldig, geweldig initiatief. Slippery People. Ja, we ze juist van Bart Schuitenmaker. We hebben het een paar jaar geleden hebben we het een keer in de zomer gehad. Op het Badhuisplein. Kan ik me nog herinneren. we hebben ook een ijshal midden in de zomer gehad. Dat is natuurlijk ook uniek. Mhm. Maar dit initiatief op het Gasthuisplein. Een ijsbaan met koek en zopie eromheen. Nou, voor de kinderen, voor de ouderen, voor alles en iedereen wat wil. Nou, ik hoop echt dat eh, vrijdag daar een positief eh, besluit over komt. En volgende week zaterdag uiteraard in dit programma daar veel meer over. Uiteraard. Dat dacht ik wel. Want hij had al beloofd van als vrijdag die uitslag er is komt het zaterdag even vertellen. Kijk, dat zijn goede berichten. Uh, nog even tijd voor wat berichtjes? Ja, natuurlijk. Nou, allereerst ik heb een hele hoop rommel op mijn op mijn zolder. Ja, nou. Wil ik kwijt. Nou, dan moet je morgen vroeg op. En eh, dan word je om tien uur verwacht in de krocht. Want die kan van 10 tot 4 is daar een rommelmarkt. En uh, eh, daar kan je rustig tussen, tussen tweedehands eh, ja, snuisterijen kijken. Of zit er nog iets bij? Zit er iets bij? Vaak tegen een hele redelijke prijs. Dus eh, vanaf 10 uur bent u morgen van harte welkom in de krocht voor de Rommelmarkt. En dan heb je wat gekocht daar en dan ga je naar tussen kunst en kitsch ga je, ga je toe. En, dan, blijkt het een brugel te zijn. Blijkt het zo'n duur schilderij te zijn. Ja. Dat je in één keer miljonair bent. Heb je het gezien, die hoogtepunten? Nee. Nou, dat was geweldig. Iemand had voor 5 euro op de rommelmarkt iets gekocht en het bleek dus een schilderij van Breugel te zijn. Echt waar? En uh, die, ja, zit nu eh, oh, oh, oh, in zonnige orde. Kijk, het, kan ertussen zitten, maar uh, als u daarvan houd, ga je rustig even rondneuzen kijken. Kijken, kijken, kopen hoeft niet, maar wie weet zit er iets tussen. Eh, vanaf 10 uur nogmaals tot 4 uur in de krocht, de rommelmarkt. Oké. Eh, kom nog even terug op eh, afgelopen weekend. Want sinds vorige week zijn er weer twee nieuwe horecabedrijven in de Kerkstraat Rijker. En in de Kerkstraat, vrijdagavond vond er de opening plaats van het gloednieuwe... Piri Piri. Tapas restaurant, heel juist, Piri Piri. En eh, zaterdagavond was het de beurt aan het pannenkoekenrestaurant Stroop. Stroop <laughs> waarvan wij vorige week dus even een voorproefje mogen hebben eh, gehad. Want we hebben een heerlijke pannenkoek gegeten. En eh, wethouder Taters was bij beide openingen aanwezig. Vergezeld door bedrijven. Contactfunctionaris, ons aller, Hilly Jansen. En nou hoop ik wel, want dat zag ik vorige week in de krant staan... dat de deuren van de diverse horecagelegenheden naar buiten open gaan... Want wat las ik in De Telegraaf omtrent? De restaurateur Joop Braakhekken, welbekende tv-kok en later eh, restaurateur... En eh, die voelde zich het slachtoffer van de regelzucht van de gemeente Amsterdam. De beroemde kok moet de entree van zijn restaurant Le Garage in de hoofdstad omgooien... omdat zijn tochtdeur, in, nou komt hij in de vestibule, naar binnen open gaat. En die moet het halletje indraaien. Er ligt inmiddels een dwangsom van 10.000 euro op de mat van Braakhekken. Hij ziet de redelijkheid van de regel niet in. Hij zegt, al 20 jaar gaat het goed, maar nu moet ik plotseling mijn volledige entree veranderen. En eh, nou, ik zeg, dit zijn zijn woorden, wat is dat voor waanzin? Dat kost me 15 tot 20.000 euro. De garderobe is dan niet bruikbaar meer. Ik heb de brandweer maar weer eens gebeld. Hopelijk komen die met, eh, met een advies om deze idioot, de idiotie van deze situatie in te zien. Uiteraard vindt uh, Joop de veiligheid ook belangrijk. Maar zegt hij, deze regel gaat toch echt te ver. Volgens de regels moet de voordeur naar binnen openen en de binnendeur van Braakhekkers Entree moet naar buiten open gaan. Snap jij het nog? Nee, ik ben hem kwijt. Maar je kan er heerlijk eten en al ik weet niet hoeveel jaren lang. Maar daar is helemaal geen ruimte voor om die deur dus andersom te zetten. En hij vraagt zich echt af, wie heeft deze regel nou weer bedacht? Ja, ik ken wel meer van dat soort regels hoor, in de horeca. Daar word je helemaal gek van. Er zijn wat regeltjes, hè? Oeh. Oké. Halloween vanavond dus in uh, Veem, hè? Veem, ja, vanaf 11 uur tot, vanaf kwart, 11 uur. tot kwart voor 5. Feest, feest, feest. En dat is ook Halloween voor de kinderen van... Nou, had ik dat ergens opgeschreven? Want daar uh, van, 8 tot, eh, van 8 tot 11 uur in Jade voor kinderen van 12 tot 16 jaar. Halloween. blijft wel een hele aparte, maar hele mooie plaat. Deze van Kate Bush en op Watering Heights. En altijd zo toepasselijk, hè? Halloween. Ja, Halloween. Ja, griezel, Je hoort hem bij Zalvoort op zaterdag bij CFM Zalvoort. 24 uur per dag, lokale radio. En uiteraard ook eh, aandacht voor het regionale nieuws. En we gaan over naar Haarlem. We gaan, we gaan naar Haarlem, we gaan naar Swing City, want dat golftrainingcentrum opent morgen eh, de deuren. En daarvoor hebben we aan de telefoon Michel. Michel Put. Dat klopt, goedemiddag. Hey Michel, welkom in de uitzending. Dankjewel. Uh, Swing City, Golf Training Centrum. Waar moeten wij luisteraars dan aan denken? Dan moeten jullie denken aan een zeer laagdrempelig eh, initiatief binnen de stadsgrenzen van Haarlem. Op het kloppende sportstraatje van Haarlem, namelijk het Pimelier-laantje. Ja. Bij het Pimelier-stadion bij het Menlo College, eh, waar alle sportfaciliteiten nagenoeg gevestigd zijn. En dan moet je denken aan een driving range met een aangepaste golfbal. Oké, en de eh, aangepaste zin in het feit dat er misschien gaatjes in de golfbal zitten? Nee, er zitten nooit gaatjes in een golfbal. Er zitten wel dimpels in een golfbal. Ja, dimpels. Maar je hebt ook van die, van die, van die voor, als je in de achtertuin wil oefenen, van die plastic balletjes met van die gaatjes erin. Nee, dat is zeer frustrerend. Nee, <laughs> dat kan, oké. Dit, is een golfbal die heeft alle specificaties van een normale golfbal. Ja. Hij weegt alleen een stuk minder, waardoor hij minder afstand overbrugt. Oké. en maar eh, voor de rest heeft hij alle kenmerken van een reguliere, conventionele golfbal. Ja, voor wie is dit uh, trainingscentrum bedoeld, Michel? Nou, mijn motto is golf voor iedereen. Dus dat... Dus daar zit eigenlijk het antwoord op de vraag al. Ja. En dat betekent dus, eh, als ik eh, wil beginnen met golven, dan moet ik gewoon even bij jou langs. Dat zou ik zeer waarderen. En dan kan ik je daar uh, eh, wegwijzing maken, geen probleem. En jij bent zelf al jaren golfer, vervent golfer? Nou, ik ben al 15 jaar golfprofessional. Ik werk op een besloten golfclub in Amsterdam. Okay. en ik merk dat ik daar niet genoeg aandacht kan geven aan, aan het jeugdelement. En ik merk dat kinderen heel moeilijk de weg naar een golfbaan vinden. Ja. Vandaar dat ik aan een laagdrempelig initiatief aan het werken ben geweest de afgelopen 2,5 jaar. Oké, en dan is morgen daar de, de, de officiële opening van. Eh, heb je nog speciale eh, activiteiten morgen? Nou, er wordt een hele leuke eh, openaar wordt er aange, is er aangeschreven. Willem van Hanegem. Die heb ik gevraagd om bij mij de eerste bal te, het, het center in te swingen. Dat ik toch hoop dat hij swingt en niet slaat. Dat is van huis uit toch een voetballer? Dat is een voetballer, maar hij is een zeer vervent golfer geworden. Oké. En eh, ja, ik heb hem gevraagd 2,5 week geleden en hij uh, bood spontaan aan om dat voor mij te doen. Geweldig. En vanaf hoe laat eh, gaat het morgen los? Het gaat, <laughs> het gaat morgen los. Om 12 uur hoop ik dat Willem de eerste bal het swingcenter inslaat. Ja. Of swingt. Dat moet ik nog zien of de swing is of een slag. <laughs> Oké. Dat zal de tijd leren. Misschien dat hij net zo krom is als hij vroeger was met zijn, met zijn bal op zijn voet. Maar dat zullen we zien. <laughs> Klopt. En, eh, maar eh, goed, je kan daar dus eh, leren golven onder professionele begeleiding, begrijp ik van je? Dat klopt. Oké, dus uh, professioneel... Ik bied, op een heel laagdrempelig niveau, met ook een hele lage prijs, bied ik golf aan voor iedereen. Oh. En morgen als we willen golven, dan mag iedereen gewoon even een balletje bijslaan. Ja, iedereen is welkom. Oké, kan je nog even de adresgegevens voor de luisteraars doorgeven? Ja, Swing City heet het. Ja. mag ik de site noemen? Ja, ja natuurlijk. natuurlijk. Dat is www swing-city.nl. Ja. En het is gevestigd aan de Jaap Edelaan. En de Jaap Edelaan bevindt zich eigenlijk bij het honkbalstadion, het Pimmelier honkbalstadion, aan de Randweg in Haarlem. Nou, weet iedereen wat te vinden volgens mij, Michel? Dat vermoeden heb ik ook. Dat dacht ik ook. Ehm, ja, dat initiatief, eh, je vertelde al hoe je erop eh, gekomen bent. Hoe lang ben je ermee bezig geweest voordat het uiteindelijk eh, is ontstaan hier in Haarlem? Nou, dat ging eigenlijk wonderwel snel. Ik heb uh, hele goede samenwerking en medewerking gekregen van SRO. Dat is het instituut, de instantie die eh, namens de gemeente Haarlem eh, de, de sportfaciliteiten hier eh, exploiteert. Ja. En ik heb daar heel goed contact gehad met de, de interim manager. En ik heb heel goed contact gehad met Kinheim. Dat is de, de, de golfclub, moet je mij horen. <laughs> de soft honkbalclub die dit de terrein normaal gebruikt voor het softbalverhaal. Oké, nou begrijp ik de link. De was, eh, was meteen heel eh, enthousiast. En eigenlijk ging het balletje eh, spreekwoordelijk vrij snel rollen. En die ballen van de honkbal die komen niet bij jou terecht op de, op de golfbaan? nee, maar dat is het grappige. Dat hele ehm, complex ligt eigenlijk zwinters ongebruikt te wachten op dat iemand er eens een keer wat mee gaat doen. Ja. Nou, van dat gat maak ik gebruik. Ah, oké. Okay. Overdekte driving range? Nee, hij is niet overdekt. Oh, nou ja, goed, maar ik vind ook dat, dat zie je ook op televisie, want die golfers eh, lopen bij weer en uh, ontij ja. over die baan. Dus je kan je er gewoon op kleden, daar gaat het ja, om. Natuurlijk. Ja, en eh, gewoon lekker in de buitenlucht. Precies. Leren golven. Leren golven, maar het is ook zeer zeker een alternatief voor zeer vervente golfers, die zwinden ze maar moeilijk de gang naar de golfbaan vinden. Omdat die meestal te ver weg is en het is avonds, het is laat, het is koud. En hier heb je gewoon een gezellige knusse setting. Ja. Met lampen. Dus ja. Dus hier kun je je gewoon uitleggen. Dat, was mijn volgende vraag geweest, maar dus s'avonds verlicht. Ja, ik ben twee avonden open. Dinsdagavond en donderdagavond van 7 tot 10. Ja. En dan heb ik eh, van een prachtig artificial light, zoals dat heet. Nou, noem nog even die website waar onze luisteraars op kunnen kijken als ze meer informatie willen. www ja. Swing-city.nl Hartstikke goed. Hey Michel, dankjewel voor de toelichting. uiteraard heel veel plezier morgen en die dagen, weken, maanden en jaren daarna. Nou, dank voor jullie enthousiaste bijdrage. Eh, graag gedaan. Graag gedaan. Fijne dag. Hoi, jij ook. Jij ook. Dat was eh, Michel Putz, inderdaad de initiatiefnemer van Swing City in uh, Haarlem. En uiteraard kan je meer informatie verkrijgen op de website van Swing City. Wij zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. Albert-Jan, eh, dank je wel weer eh, voor je bijdrage. Hij is even aan de telefoon nog met eh, Swing City. En volgende week dan is er weer een nieuwe aflevering. En uiteraard gaan de rest van de programma's van CFM gewoon door. Dus heel veel luisterplezier daarbij. En als... moet ik wel even een knopje omzetten als laatste plaat. voor het nieuws en weer van vijf uur gaan we nog een keertje draaien.